Hij komt voor een politierechter in Haarlem. Hij is een van de in totaal acht verdachten in het onderzoek... naar de twee rivaliserende groepen jongeren... uit Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Het gaat om een 20-jarige verdachte uit Heemskerk. Die wordt verdacht van opruiing en bedreiging. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie via sociale media berichten met dreigende taal verspreid. Ook heeft hij een afbeelding gedeeld die volgens het OM bedreigend is. Het is nog niet bekendgemaakt om welke afbeelding het precies gaat. Nou, dat wordt dus rond deze tijd duidelijk. De oud-president van Frankrijk, Sarkozy, is voor een groot deel vrijgesproken in de corruptiezaak tegen hem. Hij werd voor de rechter gesleept op verdenking van het aannemen van smeergeld van het Libische Gaddafi-regime. Toch werd hij niet op alle punten vrijgesproken gesproken. Zegt mijn buitenlandcollega Suhaila. Ja, hij is dus schuldig bevonden aan criminele samenzwering... maar niet aan de corruptieaanklachten die boven het hoofd hingen. Ehm, hij is dus vrijgesproken van het aannemen van gestolen overheidsgeld... omkoping en overtreding van de kieswet. En dat waren toch wel de meest heftige aanklachten. Sarkozy kreeg in een eerdere zaak drie jaar zelf voor corruptie. De oud-president kreeg toen een enkel band en mocht die straf thuis uitzitten. En er was even paniek in Eindhoven vanochtend. Bij een flat werd een tas gevonden waar mogelijk explosieven in zaten. Meerdere bewoners moesten de flat uit, maar ze kunnen weer terug, zegt de Omroep Brabant-verslaggever Noël van Hoofd. De omgeving is zojuist weer vrijgegeven. Alleen de plek waar de tas lag is een plaats delict geworden. Daar doet de forensische opsporing nu onderzoek. In de boodschappentas zaten verschillende cobra's aan elkaar gebonden en twee flessen brandbare vloeistof. Nou, mogelijk heeft dit allemaal een link met de eerdere mislukte aanslag van afgelopen nacht bij een vis in Eindhoven. Ja, daar legde een man vannacht explosieven voor de deur. Het lukte niet om ze te laten ontploffen omdat een medewerker hem zag. Het weer, in het zuiden veel grijs en soms een beetje regen bij max 12 graden. In het noorden en midden van het land juist prima herfstweer met aardig wat zon. Daar kan het 16 graden worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen naar de Vesting en knooppunt Eemnes 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech.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 bij de anti-immigratiedemonstratie in Den Haag. De Kamer heeft de hele dag uitgetrokken voor het debat. De drones die gisteravond werden gezien boven Denemarken... maakten deel uit van een hybride aanval... waarschijnlijk bedoeld om angst te zaaien. Dat heeft de Deense regering gezegd. En de jongen van 15 die zondag in Capella aan een IJssel door de politie werd gedood... is niet in zijn rug geschoten, dat zegt het Openbaar Ministerie. Volgens het OM gaat er veel onjuiste informatie rond over het incident.